Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de treinbotsing in Griekenland is opgelopen tot 43. Het zijn vooral veel jongeren. Die hadden carnaval gevierd in Athene. Volgens Griekse spoormedewerkers gebeurde het ongeluk... doordat de elektronische beveiliging niet werkte. Daardoor moest veel met de hand worden gedaan, zegt correspondent Thijs Kettenis. En dat zou onder meer komen door geldgebrek... na jarenlange bezuinigingen vorig decennium... tijdens de economische crisis in Griekenland. De Griekse minister van Transport is afgetreden naar aanleiding van het ongeluk. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Veel van de slachtoffers zijn moeilijk te identificeren door de brand. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is gisteravond een fietser om het leven gekomen... na een aanrijding met een scooter. De bestuurder van die scooter ging er na het ongeluk vandoor. De politie is nog naar hem op zoek. Het slachtoffer op de fiets is een man van 73. In Amerika is een man die bijna 40 jaar in de gevangenis zat... officieel onschuldig verklaard door de rechter. Hij werd in 83 veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van een vrouw... Maar twee jaar geleden bleek na een DNA-test dat een andere man de dader was. Hij werd toen al voorlopig vrijgelaten, maar is nu dus ook officieel onschuldig verklaard. En Spakenburg wie weet wie een van de mogelijke tegenstanders is... in de halve finale van de KNVB-beker. Feyenoord won gisteren met 1-0 van SC Heerenveen. Ging niet zo makkelijk. Pas, na 10 minuten, pas 10 minuten voortijd werd er gescoord. En dat klonk zo bij de lokale omroep Rijmond Met zijn hoofd, ja, Max. Die dan naar binnen toe nou, komt. Jiménez, Jiménez, Jiménez, hij ja! Ja, ja, ja, ja, Daar is hij dan. De goal van Feyenoord. Het is Santiago Jiménez. Vanavond zijn de twee andere kwartfinales. PSV, ADO Den Haag en de Graafschap Ajax. Het weer hier en daar mist, lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zon en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een ongeluk is de A7, de afsluitdijk, nog altijd dicht bij Den Oever richting Noord-Holland.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 Shame on me if you fool me twice. You've been a pretty hard case to crack. Should've known better, but I but I didn't, and I can't. need love Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. wire. And if there's more on the other side.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 In februari steeg de inflatie van 7,6 naar 8 procent. Vooral eten en drinken werden duurder. De prijzen daarvan lagen vorige maand ruim 15 procent hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is gisteravond een fietser van 73 omgekomen... na een aanrijding met een scooter. De bestuurder van die scooter ging er vandoor. De politie is nog op zoek naar de verdachte. In Utrecht hebben 1100 mensen geen stempas gekregen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dat komt doordat één medewerker van PostNL de post niet heeft bezorgd. De gemeente Utrecht doet aangifte. Het weer, de dag begint met zon, al kan het de eerste uren in het noorden nog mistig zijn. Vanmiddag volgt meer bewolking en het wordt 9 graden. I'm done being disorder It's my turn to be happy Cause I have been so hurt by one too many That promised more than any And I belong.